Zes uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. Julio Potsch is vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvlucht in Argentinië. De rechter in Buenos Aires heeft gisteravond uitspraak gedaan in de zaak. De Nederlands-Argentijnse piloot werd in 2009 opgepakt... omdat hij in opdracht van het regime Fidela zou hebben meegedaan aan vluchten... waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. Er was levenslang geëist... Potsch wil terug naar Nederland, maar wanneer weet hij nog niet, laat zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten aan de NOS. Potsch wil eerst met zijn familie in Argentinië bijkomen van het proces. Appen in de auto moet worden gezien als een misdrijf. Dat eist de Tweede Kamer. Het zou in de wet onder roekeloos rijgedrag moeten vallen, net als rijden onder invloed. Dan kunnen appende automobilisten ook zwaarder bestraft worden. Nu is het wel verboden, maar het staat niet expliciet in de wet. Daardoor is het lastig om mensen ervoor te veroordelen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt het gebruik van smartphones in het verkeer een grote zorg. In de Verenigde Staten is opnieuw een tv-presentator van de buis gehaald vanwege seksueel wangedrag. Matt Lauer is op staande voet ontslagen. Hij presenteerde het goed bekeken ochtendprogramma Today bij NBC. Eén vrouwelijke collega heeft hem beschuldigd, maar NBC spreekt van meerdere incidenten. Lauer werkte meer dan 20 jaar voor NBC en hij hoorde met een jaarsalaris van 20 miljoen dollar tot de best betaalde tv-sterren van de VS. Door een planningsfout zit vliegmaatschappij American Airlines tijdens de kerstdagen met een flink tekort aan piloten. Voor 15.000 vluchten moeten nog piloten worden gevonden, zegt vakbond EPA. Juist in de kerstperiode pakken veel Amerikanen het vliegtuig om op vakantie te gaan of om familie te bezoeken. Piloten die het gat willen vullen wordt een extra hoog salaris beloofd. Het weer wisselend bewolkt, eerst vooral langs de kust een enkele bui. En in de loop van de dag ook landinwaarts kans op buien. Mogelijk valt er hagel of natte sneeuw. Plaatselijk kan het glad worden. Komende dag is het met 3 tot 5 graden waterkoud. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Langs de westkust vallen vanochtend wat winterse buien. Daar moet je rekening houden met plotseling optredende gladheid.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 At times we hurt the ones we love so dear. side, on the other side. and you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again.